Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het overleg over het landbouwakkoord gaat begin juni verder. Dat schrijft minister Adema aan de Tweede Kamer. Gisterochtend vroeg werd het overleg met boerenorganisaties... na een, na een marathonsessie afgebroken zonder dat er een doorbraak was geweest. Adema zei dat er wel belangrijke stappen waren gezet... en dat er was afgesproken om op een later moment verder te praten. Dat wordt dus begin juni. Vijf TikTok-gebruikers hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse staat Montana. Die maakte woensdag bekend de app vanaf 1 januari te verbieden... om te voorkomen dat gebruikersgegevens in Chinese handen vallen. Maar de vijf content creators die vaak video's op TikTok plaatsen... zeggen dat het verbod ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting. Voor de kust van Vlieland zijn 25 opvarenden van een driemaster gehaald die dreigde te zinken. Het zeilschip had een lek in de boeg en maakte water. De KNRM en de brandweer brachten de opvarenden gisteravond naar Harlingen. De brandweer hielp ook om water uit de driemaster te pompen. Aan het begin van de nacht was het schip weer stabiel. In een nationaal park in Italië zijn in een week tijd zeker negen dode wolven gevonden. Volgens de beheerders zijn ze vergiftigd. Ook drie gieren en twee raven zijn doodgevonden in het park... zo'n 100 kilometer ten oosten van Rome. De beheerders verdenken een kleine groep boeren ervan... dat ze vergiftigd lokaas hebben neergelegd. AZ is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. Na de 2-1-nederlaag vorige week tegen West Ham United in Londen... gingen de Alkmaarders gisteravond in eigen huis met 0-1 ten onder. Het enige doelpunt werd gemaakt in de blessuretijd. In de finale van de Conference League speelt West Ham United tegen Fiorentina. Het weer. Het wordt een overwegend zonnige dag.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 We can make a deal, make it worth your while. There's a gentleman that's going round, turning the joint upside down. Snow pigeon, ha cha cha cha. He's an old ex-con that's been away. Now he's back, no one say.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 Dat schrijft minister Adema aan de Tweede Kamer. Gisterochtend vroeg werd het overleg met boerenorganisaties... na een marathonsessie afgebroken zonder dat er een doorbraak was geweest. Voor de kust van Vlieland zijn 25 opvarenden van een driemaster gehaald. Die dreigde te zinken. Het zeilschip had een lek in de boeg en maakte water... maar kon later weer stabiel worden gemaakt. AZ is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. De Alkmaarders verloren in eigen huis met 0-1 van de West Ham United.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 fantastisch toch? En nog meer jij is fantastisch toch? Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. She's a two point get it, get it, that's it, that's it, that's it, baby. Hey, mom, what your mama gonna say? Did you finally let your partner like this guy. anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go on the roof? Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? On the time, sequence even now, Climb those stairs, do that ballroom in the air. Get to poppin'. Does anyone wanna go waltzing in the garden?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 Do do do do. Skidly do. Oh oh oh oh me. So baby, I'm on my bed, boy. Beep le dot dot sa da na na na di di da da da ya na na di da na di ya na Does anyone wanna go waltzing in the garden?